4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Wereldleiders op de G20-top in Mexico roepen Europa op... alle nodige stappen te zetten om de economische crisis te bestrijden. Dat staat volgens het persbureau Reuters in een conceptverklaring. De economische crisis is het hoofdthema op de top... waar de Europese leiders vooral willen laten weten... dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Maar voorzitter Barroso van de Europese Commissie zei dat ze niet naar Mexico zijn gekomen... om zich de les te laten lezen. Persbureau AP zegt dat er vandaag een verklaring komt. Daarin zou staan dat vooral de sterke Europese landen moeten investeren... en banen moeten creëren om de economie weer op gang te krijgen. De Canadese pornoacteur die een Chinese student zou hebben verminkt en vermoord is terug in Canada. Gisteravond werd hij door Duitsland op een militair vliegtuig gezet en vannacht kwam hij aan in Canada. Luca Rocco Magnotta zou zijn Chinese vriend hebben vermoord en daarna in stukken hebben gehakt. Hij stuurde lichaamsdelen naar twee politieke partijen en naar twee scholen. Magnotta filmde zijn daad en zette de video op internet. Hij werd twee weken geleden opgepakt in Berlijn. De Canadese autoriteiten hebben Duitsland bedankt voor de snelle uitlevering. Microsoft heeft zijn eigen tabletcomputer gelanceerd, de Surface. Het bedrijf wil hiermee de concurrentie aangaan met de iPad van Apple. Een groot verschil met de iPad is dat bij de Surface een toetsenbord zit. Verder lijkt die qua gewicht en dikte veel op andere tablets. Bij de presentatie aan de media in Los Angeles werd bekendgemaakt... dat de tablet na de zomer verkrijgbaar zal zijn met het besturingssysteem Windows 8. Apple heeft in twee jaar tijd 67 miljoen iPads verkocht. Het weer vannacht droog, 8 graden. In de ochtend eerst zonnig, smiddags meer bewolking... met in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Goede goedemorgen alweer. Want ja, 4 uur, dan gaan we al wel richting de dinsdagmorgen 19 juni. Straks in, eh, in dit uur eh, naast een hele hoop mooie muziek, de nachtgedachten. Maar eerst Moonlighting van Leo Sayer. Don't Say. Hannah Cohen was dat. 25 jaar. Komt uit een familie van dichters, muzikanten en schrijvers. Overigens niet familie van Leonard Cohen. Mocht je dat soms denken. En eh, ze is naast eh, singer-songwriter ook model en fotograaf. Begin dit jaar bracht ze een boek uit met foto's. Gemaakt in eh, Brazilië. Bij Rio de Janeiro. Mocht je geïnteresseerd zijn. Het boek heet Brazil. Dan kun je haar niet alleen horen, maar ook zien. Lionel Richie dat was uh, een, denk, een van de eerste cd's die ik ooit kocht.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 Your grace is why I sing. today. Thank You van Daido. Eh, Dido. Het liedje is geschreven voor haar vriendje Bob Page. Ze verloofden zich in 2001, maar gingen een jaar later alweer uit elkaar. In een reactie daarop schreef eh, Dido het nummer White Flag. Nou ja, daarvoor hoorde je eh, Will Rutherford trouwens met No Words. En nu gaan we door naar de groep die sinds 1996 is gestopt. Ja, dat zijn er misschien wel meer. Maar als ik zeg Theodore of Teddy Reese Pendergrass. Dan weet je misschien nog wel waar dit naartoe gaat. Hij was dus het bekendste bandlid. Hij was de leadzanger van Harold Melvin en de Blue Notes. En eh, Theodore botste in 1982 met zijn Rolls Royce tegen een boom... en hij moest eruit gezaagd worden. En sindsdien heeft hij de Teddy Pendergrass Alliance opgericht. Een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor mensen... met een aandoening aan het ruggenmerg. Dat is toch mooi als je iets met je bekendheid en geld kan doen.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 To find out that no one really lives without giving Ja, Miracle van um, Ilse de Lange, de titelsong van de film Bright Flight. Dus die film die gebaseerd was op uh, Bruidsvlucht, het boek Bruidsvlucht van Marieke van der Pol. Volgens mij ook alweer een remake van een, eh, van een Nederlandse film. Die heb ik wel eens gezien. Bright Flight niet. Maar goed, daar was dit de titel, titelsong van Miracle. Ilse de Lange. De film gaat trouwens over een, een, uh, een luchtrace in 1953... die gewonnen wordt door een een KLM-vliegtuig. En in dat vliegtuig zitten tientallen Nederlandse vrouwen. Allemaal op weg naar hun verloofde in Nieuw-Zeeland. Daarom die titel, Bruidsvlucht. Gaan we naar de Nachtgedachten. Een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. En dan het liedje zelf. vandaag komen de Nachtgedachten eh, van uh, Zoekgero. Samen met Vanessa Carlton en het liedje Everybody Got To Learn Sometime. Verander je hart. Kijk om je heen. Verander je hart, het zal je verbazen. Ik heb je liefde nodig, zoals de zonneschijn. Iedereen zal moeten leren. Change your heart. Look around you. Change understand you. I need your loving, mm, like the sunshine. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometime. Mm. Change your heart, babe. Look around. natural sometimes. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. show. Crowded House was dat. Eh, Weather With You. Ja, altijd, blijft, blijft een leuk liedje. Elke keer weer. Wordt er altijd een beetje blij van. Dat is eh, fijn, zo midden in de nacht. Gaan we door naar... Eh, ja, Mo Bider is de titel van het liedje wat we zo meteen gaan horen. En dat ja, dat, dat komt van Yahweh. Tenminste, dat heeft de zanger wel eens verteld, Michael McDonald. De titel van de plaat komt van het Hebreeuwse woord voor God. Yahweh dus. Het nummer zou in eerste instantie ook Yahweh Bider gaan heten. Maar om een van een reden heeft hij het Jamo Bider genoemd. Waarom is niet helemaal duidelijk. Maar goed, hier is hij. James Ingram en Michael McDonald met Jamo Bider. Make You Feel My Love, Bob Dylan. Prachtig in het Nederlands ook vertaald door uh, Huub van der Lubbe van de Dijk. Uh, Tot jij mijn liefde voelt. een, eh, ja, ook in het Nederlands een prachtige tekst. Het is trouwens een, een liedje waarover Adele ooit tegen een journalist zei... Van, ze had al zelf al negen liedjes geschreven over de relatie waarin ze zat... En toen hoorde ze Bob Dylan's Make You Feel My Love. En toen dacht ze, ja, dit is het. Ja, dat zal wat zijn. Ik bedoel, Adele is ook niet de minste. Maar dat je al negen liedjes lang zit eh, te puzzelen op... Eh, hoe, hoe, hoe maak ik hier nou een liedje van? En dan hoor je het liedje en dan denk je... ja, dat is hem eigenlijk. Dat is het liedje wat ik altijd had, eh, had willen schrijven hierover. Zoiets.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 Tell her about it. Billy Joel is dat. En eh, hiervoor hoorde je Coldplay met Don't Panic. En daarmee is het, eh, zit het derde uur van Dit is de Nacht er alweer op. Zometeen uh, na vijf uur gaan we door met meer muziek. En natuurlijk ook de focus op de wereld. En in de focus reizen we af naar het verre Afrika, Cameroen. En naar verre Azië, Thailand. Tot zometeen na vijf uur. Nu eerst het nieuws.